Gert met het NOS-journaal. Drieënhalf jaar na de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs... is het aantal doden bijgesteld naar 90. Een man die de aanslag in november 2015 overleefde... raakte zo getraumatiseerd dat hij eind 2017 zelfmoord pleegde. Zijn ouders hebben lang geprobeerd hem erkend te krijgen... als slachtoffer van de aanval op de Bataclan en dat is nu gelukt. Dankzij de erkenning kunnen ze een beroep doen op schadevergoeding. Behalve op de Bataclan pleegden terroristen die dag aanslagen op een voetbalstadion en diverse cafés en restaurants. Met erkenning van het nieuwe slachtoffer stijgt het totaal aantal doden naar 131. In Israël heeft de vrouw van premier Netanyahu een schuldbekentenis afgelegd in een corruptieaffaire. Daarmee komt er een eind aan een zaak die jaren heeft gesleept. De 60-jarige Sarah Netanyahu moet een boete betalen... maar ontloopt door de schuldbekentenis een mogelijke gevangenisstraf. Wel heeft ze nu een strafblad. De zaak draait om misbruik van overheidsgeld. Kern van de beschuldiging was dat ze door restaurants honderden maaltijden had laten bezorgen. En dat was in strijd met de overheidsregels, omdat ze in de Amstwoning een kok tot haar beschikking had. Premier Netanyahu zelf is verwikkeld in drie corruptieaffaires. Alle beschuldigingen heeft hij tegengesproken. In Hongkong zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been... voor een demonstratie tegen de omstreden uitleveringswet. Regeringsleider Carrie Lam zei gisteren op een persconferentie... dat de wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt... voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Tegenstanders vinden het uitstel onvoldoende. Ze eisen dat de wet helemaal van tafel gaat. Hun belangrijkste bezwaar is dat de regering in Peking... door de wet zijn greep op Hongkong vergroot... en oppositieleiders kan aanpakken.